Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een inval in een vluchtelingenopvang in Solingen... in verband met de dodelijke mesaanval van gisteravond. Het Duitse persbureau DPA meldt dat daarbij een arrestatie is verricht. De opvanglocatie ligt ongeveer 300 meter van het plein waar de aanval plaatsvond. Drie mensen kwamen daarbij om het leven, acht anderen raakten gewond. De mesaanval werd eerder vanavond opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat. Op meerdere plaatsen in het land heeft het weer tot schade en overlast geleid. Op meerdere plekken zijn bomen omgevallen en kwamen op auto's en wegen terecht. In Leeuwarden viel een boom op een huis. En in Friesland brak in meerdere huizen brand uit na een blikseminslag. Eerder vandaag werden al meerdere evenementen afgelast vanwege de zware buien die in aantocht waren. Een zwemtocht voor het goede doel over het IJsselmeer werd vanmiddag halverwege stilgelegd door de harde wind en hoge golven. De twee astronauten die gestrand zijn op het internationale ruimtestation ISS... keren in februari volgend jaar terug naar de aarde. Dat heeft de Amerikaanse organisatie NASA bekendgemaakt. De astronauten vlogen in juni met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation... Het was de bedoeling dat ze daar ongeveer een week zouden blijven... maar door technische problemen konden ze niet terugkeren. Het is de bedoeling dat een ruimtecapsule van SpaceX... de astronauten in februari meer meeneemt. Medisch personeel in India is al voor de zestiende dag op rij aan het staken. Dat doen ze nadat een arts in opleiding op haar werk werd verkracht en vermoord. Ondanks strengere wetgeving blijft het aantal gerapporteerde verkrachtingen in India onverminderd hoog. Medici willen dat er iets structureels verandert in de samenleving. Het weer, de regen en onweersbuien trekken weer weg en vannacht koelt het af naar een graad of 12.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 In the city that disco died, it was reborn as house music, and within a decade, it would travel the globe. Frankie Knuckles, one of the godfathers of house, called it Disco's Revenge. control working. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, baby, bang, bang, stick up. Bang, baby, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. pick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. Bang, bang, bang, it's a stick up.